Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Incassobureau 4 ton. Het bedrijf zette consumenten onder druk om rekeningen te betalen die niet rechtsgeldig zijn, zoals ongewenste abonnementen. Credit Invest dreigde met gerechtelijke procedures en hoge incasso- en proceskosten, waardoor veel mensen zich gedwongen voelden om te betalen. Het bedrijf werkte onder verschillende namen, waaronder de Nederlandse Incasso Centrale. Ook het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar dat bedrijf. De plaatsvervangend directeur van de internationale hulporganisatie Oxfam is opgestapt. Ze neemt de verantwoordelijkheid voor het prostitutieschandaal in Haiti, waarbij Britse medewerkers van Oxfam betrokken waren. Die waren in 2010 op het eiland om hulp te verlenen na een verwoestende aardbeving. Vorige week kwam naar buiten dat Oxfam personeel prostituees had ingehuurd voor seksfeesten en sommige van hen waren mogelijk minderjarig. De top van Oxfam moest vanmiddag in Londen bij de regering op het matje komen. Mogelijk krijgt de organisatie minder subsidie. In Oostenrijk zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst. Daarbij is zeker één dode gevallen. 22 mensen raakten licht gewond. Op zo'n 60 kilometer van Graz, in het oosten van het land, botste een regionale trein op een internationale trein. Die was onderweg naar Saarbrücken in Duitsland. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Minister van Buitenlandse Zaken Zelstra heeft spijt van zijn leugen over een ontmoeting met president Poetin. Zelstra had beweerd dat hij in 2006 in het buitenhuis van Poetin was en hem daar op een dreigende manier had horen spreken over Groot-Rusland. Als verklaring voor zijn leugen zei hij dat hij zijn bron, die er wel bij aanwezig was, wilde beschermen. In een gesprek met de NOS noemt hij dat nu dom. Morgen is er een spoeddebat met de minister. Het weer, wolkenvelden trekken over het land afgewisseld met wat zon. Vooral in de noordelijke helft van het land kan nog een winterse bui vallen. Het is vanmiddag rond 5 graden. Vanavond gaat het licht vriezen en lokaal kan het glad worden. Morgen is het zonnig. Dit was de ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Nog altijd geen bijzondere files in de Randstad. De meeste vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Bij knoop het Benelux 8 kilometer. Kost je ongeveer een kwartier extra. Op de A15 van Rotterdam naar Europort bij Spijkenisse 9 kilometer.